Dit is De Late Avond van Norbert Ketting. Een heel goede avond, eh, lieve luisteraars van, eh, van de Late Avondshow. Een, een eh, nieuwe aflevering. Het is donderdag 28 mei en het is net 11 uur geweest. En dat betekent dat we het laatste uur van jouw dag hier gaan vullen met relaxe muziek en mooie onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. Je dus juist Marvin Gaye en Tammy Terrell met You're All I Need uit 1968. Zo, ja, ik, eh, ja, wat wou ik zeggen? <laughs> ik wou zeggen, de, de gasten voor vanavond hou ik nog eventjes geheim. Ik heb wel hele mooie muziek uh, klaarstaan eh, hier van Earth, Wind Fire. After the Love Has Gone uit 1979. En eh, ja, mooie muziek hier in eh, de studio op deze zwoele donderdagavond. Uh, het is echt genieten de, ja, deze week van het, van het weer. De, morgen gaat het ook harder, harder regenen. Mijn naam is Norbert Ketting. Ehm, fijn dat je erbij bent. Goed dat je luistert. Zoals ik zei, Earth in the Fire After the Love Has Gone. Veel plezier met de late avond. invite us to begin the day. Never knew that what was wrong, oh baby, wasn't right.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 Through the ages she's heading west. From far away, stays for a day, never a frown. Stranglers met Golden Brown hier in eh, de late avond. Zometeen onze gast hier in de studio, Giel Wilbrink. Hij is oud-politieman, gaat praten met onze Herman de Bruin. Hij begon ooit met een boek over de geschiedenis van de politie van Schiedam. Nou, daarover straks meer. Eerst George Michael met Older uit 1997. day you were there and I was born. You're ga praten met Giel Wilbrinkes in de studio. Giel, welkom. Alsjeblieft. Je bent oud-politieman. Jawel. Maar mag ik je ook schrijver noemen? Sommigen noemen het wel zo, maar... Ja, ik zag dat je acht boeken geschreven... Als te maken heeft met, met hoeveel boeken, zeg ik ja, ja maar, vooruit. Ja, ja, want acht boeken schrijven, dat doet niet iedereen, toch? Nee, dat denk ik niet. Nee, dus, Alhoewel de behoefte kennelijk tegenwoordig wel bestaat om eh, door veel, eh, laat ik zeggen, particulieren eh, dingen op papier te zetten. of ja. levenswijze of eh, onderwerpen die ja. hen aanspreken. Want ik zag kort geleden op televisie dat er een, of een museum of een instelling is die al die boeken die worden aangeboden nu, eh, nou niet direct publiceert, maar openstelt voor belangstellenden. Ja, zonder dat het gedrukt wordt en in een, een ja. uitgeverij terechtkomt. Precies. Ja, ja. En wat was jouw behoefte om te gaan schrijven dan? Nou, toen ik in Schiedam kwam werken, heb ik jaren in de redactie gezeten van een Korpskrant. Dat heette De Melder. Dat was eh, een afgeleide van de oude melders. De stalen eh, zuilen die op straat stonden, waar dan een lamp in brandde, een horen in, hing. Waar politiemensen bij konden om contact met het hoofdbureau te hebben. Ja, ja. En als er dan iets wat bijzonders was, want portofoons en dat soort verbindingenmiddelen bestonden nog niet. Nee, al die dus- digitale dingen waren er ook nog niet. Nee, Dus men was aangewezen op die melders. Die melder was voor intern, maar je wilde het breder verspreiden, het politiewerk. Ja. Met ook, welk maar ook historisch gezien, hoe ooit de politie in Schiedam terecht is gekomen met, met nou ja, er zijn verhalen die je, nou ja, die weet je allemaal nog natuurlijk. Dat allemaal, maar het zijn heftige verhalen. Maar ik zag ook een verhaal van een dronken man met een lama. Er is een nacht dat er een collega afscheid neemt. Die gaat naar de verkeersdienst in Driebergen. Nou, kop koffie, gebakje erbij. En dan wordt er naar de voordeur gebeld. Een collega gaat er naartoe. Er staat een meneer, die komt kennelijk of van een feestje of van een café. Maar die sprak met dubbele tong van er staat al alarma op de Nieuwe Damlaan. <laughs> Ja, dus die collega zegt, heb je een gezellige avond gehad? Nou maar naar huis hè. Nee, staat weer. Dus die collega gaat kijken en inderdaad, er stond op de kruising Nieuwe Damlaan van Harelaan stond een lama. En dat is een, <laughs> een heel werk geweest om dat beest uiteindelijk weer terug te brengen op de plaats waar hij thuis hoorde. Mm er stopte nog een taxi, wat ik begrepen heb, waar een mevrouw uitstapte die ook een bordeltje op had. Die het heel genoeg met het beest had. Die ging om zijn nek hangen en we gaan samen naar huis. En nou, dat was één groot feest. Ja, Lang verhaal kort te maken. lama is meegenomen met een, een, touw om zijn nek. En die is teruggebracht naar een soort kinderboerderij die in de buurt... Waar die thuis hoorde. Dat zijn leuke verhalen die erin staan. Maar politiewerk en we hadden het straks over brandweer, is ook heftig. We hebben bij huizen gestaan waar families buiten staan te huilen van ellende omdat een huis in de brand staat. Het zijn de heftige verhalen. En die staan in het boek, maar die zijn ook bedoeld voor het publiek om achter die politieman te kunnen kijken naar de menselijke kant. Hè? Ja, er staat onder andere een verhaal van een ventje wat op het Liesplein van een balkon is gegooid door een medebewoner. Die, eh, die, meneer was over de rooie geraakt en eh, zich kwaad gemaakt, heeft ventje opgepakt en over de reling gegooid. De politie krijgt een melding van dat er een eh, jongen van het balkon is gevallen, want dat was de eerste melding. De auto die die melding krijgt, die kreeg eerst de verkeerde locatie op. Er werd gezegd op het Liesplein in Vlaardingen. Nou, de ah. bijrijder in die auto zegt: rij maar naar het Liesplein in Schiedam, want Vlaardingen heeft geen Liesplein. Nee, die had het al door. Ja. Je moet ook nog alert zijn. Ja, precies. Dus die komen eraan, die zien dat ventje liggen en eh, die zijn op hun manier nog gaan reanimeren. Er komen talloze andere wagens bij en ehm, van, van dit ernstige incident heb ik vijf, zes collega's ehm, en geïnterviewd, maar ook hun eigen verhalen mogen laten aanleveren. Ondanks dat het één incident is, dat je vanuit verschillende invalshoeken de eh, ervaringen van die collega's weer krijgt. Ja. Als mensen daar meer over willen weten, kunnen ze ergens op de sociale media terecht van je? Of heb je eh, zelf iets ik heb een, een, eh, nou, Uiteraard kunnen ze bij de boekhandel terecht. Ja. En ik, ik heb geen website of, of andere. Je hebt hooguit een, een, mailadres waar mensen nog wat kunnen informeren. Mhm. En dat is Wilbrink apenstaartje, hotmail.com. Dankjewel voor het eh, gesprek over dit boek en over je werk als politieman, wat je al een tijdje achter gelaten hebt, maar toch nog te stevig mee bezig bent.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 En dat was Last Tango in Paris uit 2000. Zometeen Carlijn Knipping. Ze is senior communicatieadviseur en persvoorlichter bij Plan International. En op 30 mei vindt voor de vierde keer de nacht tegen seksueel geweld plaats. Ja, jammer dat die doen moet zijn, maar wel mooi dat hij de, aandacht voor is. Uh, dat straks na Michael Bublé, Home, uit uh, eh, 2005. Another summer day has come and gone away. From Paris and Rome, but I wanna go home. Maybe be surrounded by a million people. I still feel all alone.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 I'm done. I gotta go home. Let me go home. It'll all be alright. I'll be home tonight. I'm coming back home. Er wordt een veilige nacht gevraagd voor vrouwen om actief bondgenootschap met mannen. Hoe die mannen daarbij komen, dat ga ik vragen aan Carlijn Knipping. Ze is van persvoorlichter en communicatieadviseur bij Plan International. Carlijn, welkom. Dankjewel. Plan International, wat is dat precies voor organisatie, even kort? Plan International is een eh, internationale organisatie die zich wereldwijd inzet voor de rechten eh, van kinderen maar met specifieke focus op de rechten van meisjes en jonge vrouwen. En jullie vragen een veilige nacht voor vrouwen om actief bondgenootschap van mannen. Dus die moeten aan de slag. Ja, dat klopt. Het is natuurlijk straatintimidatie en seksueel mhm. geweld komt vaker voor bij eh, eh, vrouwen, onevenredig vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. En eh, ja, wij vragen eigenlijk om een actieve houding van mannen, bondgenootschap. En hoe, hoe moeten ze zich dan uiten als actieve man? Nou, uit ons onderzoek blijkt dat eh, veel van de mannen niet weten wat voor maatregelen vrouwen nemen als ze op weg zijn naar huis. Dus veel vrouwen die zijn ja, eigenlijk bezig met een eh, strategische veiligheidsoperatie. Denk aan het delen van eh, live locaties, uh, neptelefoongesprekken, maar ook bijvoorbeeld sleutels in de handen die ze eventueel kunnen gebruiken als wapen. Mhm. En wij zien dat veel mannen niet weten dat vrouwen dit doen. Ja, dat die mannen dus wel heel graag willen helpen, maar niet altijd weten hoe. Wat wij heel graag willen is het gesprek aan met mannen eh, en met jongens en hun onderdeel maken van ja, dit probleem. Het is een maatschappelijk probleem en eh, wij willen dat verantwoordelijkheid wordt gedragen door iedereen. En ik denk, kijk, een hele grote groep mannen die, die eh, vindt het natuurlijk ook hartstikke vervelend. En is, is ook absoluut niet voor seksueel geweld en straatintimidatie. Alleen zij weten niet wat ze moeten doen. En mhm. eh, zij willen misschien wel helpen, maar voelen daar ook een soort van ongemak. En dat is precies ja, wat wij ook hebben onderzocht. En daar kwam ook eh, naar voren dat vrouwen het bijvoorbeeld prettig vinden als mannen aan de andere kant gaan lopen van de straat of afstand houden. Niet, niet gaan staren, maar misschien even op de telefoon kijken. Dus het zijn subtiele handelingen die mannen eh, al kunnen doen om die, eh, ja, dat angstige gevoel weg te nemen. En hoe bereikt u die mannen dan die op een andere manier over straat zouden moeten lopen? Nou, we organiseren 30 eh, mei de Nacht tegen Seksueel Geweld. Mhm. En eh, dat is in Rotterdam. En ja, dat is eigenlijk een heel groot, grootschalig actiemoment en sponsorloop. Ehm, waarbij eh, nu 2000 deelnemers symbolisch de nacht terugclaimen. Dus die, die nacht is er echt voor zowel mannen als vrouwen. Iedereen die seksueel geweld heeft meegemaakt, maar of zich daarvoor wil uitspreken. Dus dat doen we in Rotterdam, specifiek op 30 mei. Ja, dat is de Nacht tegen Seksueel Geweld. Eh, moet je je daarvoor aanmelden? Kun je zo daar naartoe? Is het een demonstratie buiten, binnen? Nou, het is, het is een, eh, een nacht, het is een sponsorloop waarin okay. Eh, deelnemers of 10 kilometer of 20 kilometer kunnen wandelen. Mhm. En ja, samen eigenlijk een vuist maken tegen seksueel geweld. Dus ja, de loop is door Rotterdam. Eh, de 10 kilometer die begint om 6 uur en de 20 om eh, uit mijn hoofd 11 uur. En ja, zo vragen we aandacht voor, eh, ja, voor seksueel geweld. Ja, als mensen daaraan mee willen doen, kunnen ze wat meer informatie vinden op jullie sociale media, op jullie website bijvoorbeeld? Absoluut, en ook op de website van Plan International. Mhm. Ehm, zij kunnen zich of aanmelden om zelf mee te lopen, of ze kunnen doneren eh, ze kunnen eh, teams, zeg maar, ze kunnen mensen sponsoren, hun loop sponsoren. Ehm, dus dat zijn manieren om bij te dragen aan, eh, aan de nacht tegen seksueel geweld. Ja, en u hebt dat al eerder gedaan. Merkt u dat dat, dat dat helpt om zoiets te doen? Absoluut. Het is heel, het is heel fijn om het gesprek aan te gaan met mannen. En juist niet met de vinger te wijzen van... hé, hey, dit is eh, wat er verkeerd gaat en eh, jullie eh, moeten het anders doen. Kijk, mhm. het is heel belangrijk om in de plaats van tegenover elkaar te staan, naast elkaar te gaan staan. Ja. Dat is, ja, ja dat, concrete handvatten te bieden. Dat is zo, ja. Dat is duidelijk en dat kan op 30 mei. Kijk even op die genoemde website, dan komt u het allemaal tegen. En meedoen is natuurlijk nog belangrijker dan alleen op de website kijken. Maar dat kan allemaal op 30 mei in Rotterdam. De nacht tegen seksueel geweld. Ik dank u wel voor het gesprek. Ik wens u heel veel succes. Carlijn Knipping, communicatieadviseur en persverlichting bij Plan International. Zo te sterven op het water met je vleugels van papier. Zomaar drijven na het vliegen in de wolken drijf je hier. Je Kleuren die vervagen zonder zoeken, zonder vragen Eindelijk vooral ter rusten en de bloemen die je kust De geuren die je hebt geweten, alles kan je nu vergeten Op het water vlieg je heen en weer Zo te sterven op het water met je vleugels van papier Als een vlinder die toch vliegen kan tot in de blauwe lucht als een vlinder altijd vrij en voor het leven op de vlucht. Wil ik sterven op het water, maar dat is een zorg van later. Ik wil nu als vlinder vliegen op de bloemenblaren vliegen. Maar zo hoog kan ik niet komen, dus ik vlieg maar in mijn dromen. Altijd ben ik voor het leven op de vlucht. Als een vlinder die toch vliegen kan tot in de blauwe lucht. ik, je zou een vlinder moeten zijn. Om te vliegen heel ver weg van alle leven, alle pijn. Maar ik heb niet langer hinder van jaloers zijn op een vlinder. Al zelfs vlinders moeten sterven, laat ik niet mijn vreugde bederven. Ik kan zonder vliegen leven, wat zal ik nog langer geven? Om een vlinder die verdronken is in mij. Om te leven hoef ik echt geen vlinder meer te zijn. Tot middernacht, de late avond met Norbert Ketting. 70, The Cats. Where have I been wrong? Waar, waar is het fout gegaan? Wat heb ik fout gedaan? Eh, ik heb nog nooit het vol vervolg gehoord, dus het antwoord eh, moet ik je <laughs> helaas eh, schuldig blijven. En daarvoor wij de Groot met De Verdronken Vlinder. En uh, daarin laat hij zien hoe kwetsbaar schoonheid en vrijheid zijn. Het lied voelt zacht en melancholisch, alsof je langzaam accepteert dat niet alles blijvend hoeft te zijn. Om toch mooi te zijn. Straks onze laatste gast hier in de studio van eh, voor de late avond. Eh, John Den Hartog, psychologisch hulpverlener en auteur, gaat praten met Tera Cox. Na het boek Invoegen, verhalen uit een eh, praktijk uit 2021 is Amusante Verbazing het tweede boek van John Den Hartog. Daarover straks meer. We gaan eerst terug naar The River, waar Bruce Springsteen van alles heeft meegemaakt in zijn jeugd. En melancholisch een terugblik doet. Where, mister, when you're young, they bring you up to do like your daddy done. Me and Mary, we met in high school, and she was just seventeen. We drive out of this valley. We go down. verbazing. Dat is de titel van het nieuwste boek van psycholoog en auteur John den Hartog uit Vlaardingen. Welkom John. Dankjewel. Uh, John, eh, psycholoog en auteur, in jouw geval met elkaar verweven, gezien je eerste boek. Hoe zit dat precies, die connectie tussen auteur en psycholoog? Gaat het over psychologie, die boeken? Of ja, de boeken gaan eh, over eh, het, mijn vak, over wat ik gedaan heb in, de, eh, in mijn arbeidszame leven, zeg maar. Ehm, het eerste boek heb ik geschreven toen ik bezig was met uh, te stoppen van mijn praktijk. Ja, en ik een manier zocht om nog iets mee te geven aan klanten, eh, patiënten moet ik zeggen. Ehm, maar ook voor mezelf om eh, een nou, soort afscheidsritueel te maken. En dat is dat boek geworden. Daar komen verhalen uit die praktijk in voor. En daar staan veel dialogen in. Eh, dat zijn eigenlijk de verhalen van een aantal patiënten tegelijk door elkaar heen gemixt, zodat ze niet herkenbaar zijn, zeg maar. maar wel de thema's die met grote regelmaat terugkomen. Plus een eh, beschrijving eh, van ja, wat mij dan is allemaal overkomen. Hoe heet er ook in dat eerste boek? Laten we het toch even noemen. Invoegen, verhalen uit een praktijk. Aha. Eh, nou, intussen een tweede boek. En wat is de titel van je tweede boek? De titel van het tweede boek is Amusante Verbazing. En dat is het thema waarmee ik eigenlijk in mijn werk altijd bezig geweest ben. Ik heb me altijd verbaasd over waarom doen mensen de dingen die ze doen en eh, waarom doen ze niet iets anders als er een keuze is? Ehm, en ik vind dat je het beste mensen kunt helpen door ze inzicht te geven in waarom zij nou, nou, in de patronen die zij hanteren en die ze gebruiken, het gedrag, maar vooral als het gedrag niet effectief of efficiënt is. Ehm, er zijn zoveel mensen die bijvoorbeeld binnen relaties eh, nou, drie keer per week dezelfde ruzie maken. En daar alle twee van weten dat het daar niet gezelliger door wordt. En de volgende week doen ze het weer. Nou, ik vind dat je dat soort patronen inzichtelijk moet maken. Ik kan er zeer geamuseerd naar kijken altijd. En er zijn zoveel dingen die mij verrast hebben in de jaren dat ik eh, dit werk gedaan heb. Eh, maar het, dat hielp niet zozeer. Het hielp pas als de patiënten zelf verrast waren. Eh, nou eh, heb je praktijk min of meer afgebouwd, hè? Eh, de praktijk ABCD. Ja. Mm, ga je in de laatste fase van je leven ook nog veel verbazing meemaken, denk je? Ik wel, ik hoop van wel. Ehm, hoewel ik ook wel weer een plan heb voor een derde boek. Dus dat is. Uh, dat is weer niet zo verbazingwekkend? Nee, dat is maar misschien wel <laughs> amusant. <laughs> en dat heeft weer te maken met dat ik een foto zag van een heel groot hoefijzer op een berg in Noorwegen. Eh, en dat is eh, bij Loen, eh, voor mensen die iets van Noorwegen wonen, daar kijk je uit over een hele groot fjord. Een prachtig hoge berg, staan een hele steile skilift naar boven. In vijf minuten ben je duizend meter hoog en zit je je maag achter je huig, zeg maar. Ehm, en dat is een symbool van eh, eh, het paard van de oppergod Odin uit de mythologie, eh, de Noorse mythologie. en dat paard heette Sleipner. Nou, dat er zitten, er zitten zoveel verhalen omheen dat ik denk van ja, dat, daar moet ik eens een keer naartoe. Ik voel een beetje mee. Er komt weer een boek aan. Laten we even de gegevens eh, eh, geven van dit boek. De titel, eh, de kosten en waar je het kan krijgen. Amusante verbazing heet het. ik heb het in eigen beheer uitgegeven. Dus mensen kunnen mij gewoon een mailtje sturen. Maar hier in Schiedam is het bij Postscriptum in Spaanland heet dat winkelcentrum. Hè? Oh, die, ja. ja, eh, ja. en in Vlaardingen bij eh, de Bruna in eh, het winkelcentrum De Loper. Oké, en we kunnen dan info at D.nl. Dat gaan we doen. Nou, hartelijk bedankt, John en Hartog. En fijn dat de afbouwstrategie toch redelijk gewerkt heeft. En volle borst vooruit met wat nieuws. Dankjewel. Zo is dat. Dankjewel. En eh, jij ook, dankjewel, uh, Tira. En eh, ook natuurlijk Herman Bruin. We gaan eruit. Dit was de laatste avond. Laatste, <laughs> niet de laatste. De late avond van 28 mei. Morgenavond zijn we weer. Er zit hier Alfred Blokhuizen. Wel terug voor straks. Crazy. En moet je nog werken? crazy zou ik zeggen, werk ze en een, eh, en een goede wacht. Ja, sorry dat ik er doorheen praat. Mijn naam is Norbert Ketting Fijn, fijn dat je erbij was. Eh, dit is Julio Iglesias met Crazy. Crazy for feeling so I knew you'd love me as long as you want. And then someday you'd leave me for somebody new. Worry, why do I let myself worry? Wondering. What in the world did I do? Crazy for thinking that my